Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Unie stuurt de komende tijd opnieuw volgeladen vliegtuigen met spullen naar Egypte voor mensen in de Gazastrook. Ze zitten daar al dagen zonder water, eten en stroom omdat Israël de boel heeft afgesloten. Maar het is de vraag of alle spullen van de Europese Unie echt bij de mensen in nood terechtkomen. Vertelt correspondent Nasra Habiballa. Als het overgrote deel eh, van die hulpgoederen in Egypte blijft staan, dan hebben de Gazanen daar natuurlijk weinig aan. En dat is nu wel het geval. En nou ja, vooralsnog eh, lijkt het er niet op eh, dat dat gaat veranderen. Maar juist dat die eh, hulp nog steeds mondjesmaat binnen zal blijven komen. Eerder vandaag werd bekend dat het demissionair kabinet 15 miljoen euro extra eruit trekt voor noodhulp aan de Gazastrook. Dat komt bovenop de 10 miljoen euro waar het kabinet het vorige week al over had. In Spanje is een man opgepakt voor de dodelijke aanslag in Brussel, bijna twee weken geleden. Het is niet bekend wat hij met de aanslag te maken heeft. Twee weken geleden schoot een andere man in België twee Zweedse voetbalfans dood. Hij werd na een klopjacht neergeschoten door de politie en overleed in een ambulance naar het ziekenhuis. Wat de rol van de opgepakte man in Spanje zou zijn is niet bekend. Sommige BCC-winkels komen waarschijnlijk niet leeg te staan. Mediamarkt wil acht vestigingen van de elektronica-keten overnemen. Het gaat om winkels in bijvoorbeeld Delft, Hilversum en Nijmegen. Het is niet bekend hoeveel Mediamarkt voor de winkels wil betalen. De BCC had vorige week een opheffingsuitverkoop... maar sloot de winkels toen klanten agressief werden. Politiek Den Haag is sinds vandaag met verkiezingsreces. En dus zien we de komende tijd geen debatten in de Tweede Kamer... of stemmingen over belangrijke onderwerpen. Mijn collega Albert Bos legt uit wat zo'n verkiezingsreces nou precies is. Het is eigenlijk gewoon een... Eh, ja, hoe zeg je dat nou netjes? Een verkiezingsvakantie. Dus eigenlijk is het een soort vakantietijd voor politici. Allemaal in de mogelijkheid om het land in te trekken. En zoveel mogelijk mensen te overtuigen van jouw punten. Zodat ze op jou gaan stemmen. En Albert denkt ook wel te weten waar de politici het over willen hebben, deze campagne. Belangrijkste thema's denk ik die je nu eh, zult gaan zien zijn stikstof. En het andere onderwerp is migratie. Daar is het vorige kabinet eigenlijk over gestruikeld. Wat je de komende tijd nou allemaal kan verwachten van die verkiezingscampagne... hoor je in onze laatste aflevering van Lang Verhaal Kort... te vinden in jouw favoriete podcast-app. Dan het weer. Vanavond alleen langs de kust nog wat buien.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 De vertraging is 25 minuten. Verder op de A10 nog een korte file. De ring van Amsterdam op de ring West tussen Amsterdam-De Baarsjes... en Amsterdam over Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes...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 Uh. Diamond, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I oh, won't stop until the angels sing. Jump in the borders, be free. Come south of the border with me. Come south of the border. be free. Come south of the border with me. Just in a neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? smell of bird is flying. for me Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Raad zal over ongeveer zes maanden een vredestop houden... over de oorlog tussen Israël en Hamas. Eigenlijk wilde voorzittend land Spanje een onmiddellijk staakt het vuren... maar dat lukte niet. Er was veel discussie over welke woorden moesten worden gebruikt. Medewerkers van de failliete keten BCC... hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Het pensioenfonds zegt nu dat er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling... en dat BCC die ook is nagekomen. De democraat Dean Phillips wil presidentskandidaat worden voor zijn partij. Hij zegt dat de kans groot is dat de Amerikaanse democraten het van Trump verliezen... als de huidige president Biden nogmaals kandidaat is. Het weer, veel regen, morgen af en toe zon bij 15 graden. don't you dare, cause I'm not about to.